Clemens Peters met het NOS Journaal. Mexico is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum lag in de staat Puebla, zo'n 120 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad, Mexico-stad. De beving had een kracht van 7,1. Volgens de eerste berichten zijn er zeker vijf doden. Ook in Mexico-stad werd de beving gevoeld. Het vliegverkeer is stilgelegd en de beurs is dicht. Twee weken geleden werd Mexico ook getroffen door een zware aardbeving met een kracht van ruim 8. Toen kwamen tientallen mensen om het leven. En vandaag, precies 32 jaar geleden, verloren bijna 10.000 mensen het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit in Mexico. Orkaan Maria heeft op een aantal eilanden in het Caribisch gebied flink huis gehouden. Op Guadeloupe is zeker één iemand om het leven gekomen. Twee anderen worden nog vermist. Op het eiland zitten 80.000 huizen zonder stroom en er zijn ook overstromingen. Op het eiland Dominica is sprake van enorme verwoesting. En op Saba en Sint-Eustatius zet de bevolking zich schrap voor Maria. De verwachting is dat de orkaan van de vijfde categorie rond deze tijd op 100 kilometer ten zuiden van de eilanden voorbij raast. Een zeldzaam exemplaar van het eerste deel uit de Harry Potter reeks heeft op een online veiling een recordbedrag van bijna 68.000 euro opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions in Dallas is dat het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een het boek dat jonger is dan 50 jaar. Het is een Engelse uitgave van het boek Harry Potter en de Steen der Wijze, die in 1997 in een oplage van 500 stuks was gedrukt. 300 exemplaren waren bedoeld voor Britse bibliotheken. De opbrengst van dit boek was viermaal zo hoog als van tevoren was verwacht. RKC heeft voor de eerste verrassing gezorgd in het KNVB-bekertoernooi van dit seizoen. De Waalwijkers wonnen thuis met 1-0 van Sparta, dat vorig seizoen nog tot de halve finale doordrong. De andere eredivisieclub van wie de wedstrijd al is afgelopen, Heracles, maakte geen fout.